Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Actievoerende boeren hebben verschillende grensovergangen tussen Nederland en België geblokkeerd. Het gaat om de A4 en de A16 richting Antwerpen, de A67 tussen Eindhoven en Turnhout en de A76 bij Stijn. Nederlandse en Belgische boeren hebben er hun trekkers stilgezet. afgelopen avond waren er al boerenacties in Nederlandse steden. Er stonden onder meer trekkers op de Dam in Amsterdam en bij het provinciehuis in Arnhem. Daar gingen boeren in gesprek met de Gelderse commissaris van de Koning en een gedeputeerde. Op de boulevard van Vlissingen komt geen slavernijmonument. De gemeenteraad heeft een voorstel van een groep inwoners afgewezen. Het plan kwam van activisten die het monument afgelopen zomer al zonder toestemming op de boulevard zetten. Een dag voordat Vlissingen excuses aanbood voor het slavernijverleden. Na twee weken haalden ze het op last van de burgemeester weer weg. De activisten begrijpen niet waarom het monument van de gemeenteraad niet mag terugkeren. Die excuses betekenen dus niets, zegt een van hen. Medewerkers van het tv-programma De Wereld Draait Door zeggen dat presentator Matthijs van Nieuwkerk fysiek geweld heeft gebruikt op de werkvloer. Dat vertelt de directeur van BNN-VARA aan Nieuwsuur. Om wat voor geweld het precies gaat wil ze niet zeggen. Na gesprekken met betrokken medewerkers heeft de omroep besloten om geen aangifte te doen. Matthijs van Nieuwkerk zelf ontkent en spreekt van wilde beschuldigingen van zijn oud-werkgever. Om middernacht is de transfermarkt in het Nederlandse voetbal gesloten. Op de valreep wist Heracles een nieuwe middenvelder binnen te halen, Asjedin Rustic, die van Hellas Verona komt. Hij speelde eerder ook bij Groningen. Verder werd in het laatste uur bekend dat Miljan Manhoef van Vitesse vertrekt naar Stoke City in Engeland... en dat Silasso van Go Ahead Eagles teruggaat naar NEC. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Daarna een droge, maar overwegend grijze dag. Het wordt maximaal een graad of 10.